En wel met het NOS-journaal. De Noorse politgelaten. De arrestaties in een voorstad van Oslo hielden verband met de aanslagen van vrijdag. De politie had aanwijzingen dat er in containers op een industrieterrein explosieven lagen opgeslagen. Een antiterreureenheid heeft de containers geopend, maar er werd niets gevonden. Anders Breivik geldt als de enige verdachte van de aanslagen. Gisteren hield de politie er nog rekening mee dat hij een handlanger had, maar vanochtend maakte de politie bekend dat daarvoor geen aanknopingspunten zijn gevonden. Tijdens verhoren heeft Breivik gezegd dat de aanslagen gruwelijk maar noodzakelijk waren. Hij vindt niet dat hij een misdaad heeft gepleegd. Met de acties wilde Breivik volgens zijn advocaat de Noorse maatschappij aanvallen en veranderen. Vandaag overleed in een ziekenhuis een van de zwaargewonden van de schietpartij op het eiland Utoya. Daarmee is het aantal doden gekomen op 93. Het treinverkeer in een groot deel van Italië is ontregeld door een brand in een treinstation in Rome. De brand woedde in station Tiburtina, een spoorwegknooppunt in het noordoosten van Rome. Een vleugel van het gebouw ging in vlammen op en de schade aan het spoor is groot. Gewonden zijn er voor zover bekend niet gevallen. In Duisburg worden de slachtoffers van de Love Parade herdacht. Vorig jaar kwamen bij het Duitse dancefestival 21 mensen om het leven. De toegangsweg tot het terrein was te smal en daardoor raakten honderden bezoekers in de verdrukking. In het stadion van voetbalclub MSV Duisburg zijn duizenden mensen samengekomen. Burgemeester Zauerland van Duisburg en de organisator van de Love Parade zijn er op verzoek van nabestaanden niet bij. De Grand Prix van Duitsland is gewonnen door de Formule 1-coureur Lewis Hamilton. Op de Nürburgring troefde hij de Spanjaard Alonso en de Australiër Webber af. Alonso finishte als tweede op een paar seconden van Hamilton. De leider in het algemeen klassement, Sebastian Vettel, werd voor eigen publiek vierde. Het weer, bijna overal bewolkt en regenachtig, hooguit 17 graden.